Clemens Peters met het NOS Journaal. Oekraïne is akkoord gegaan met een beperkte wapenstilstand met Rusland. De landen zullen 30 dagen geen aanvallen uitvoeren op elkaars energiesector. En dat zegt president Zelensky na een telefoongesprek met president Trump... die hij positief, openhartig en inhoudelijk noemde. Gisteren belde Trump uitgebreid met de Russische president Poetin over de oorlog in Oekraïne. Daarin stemde Poetin ook in met een akkoord om elkaars energievoorziening voorlopig niet aan te vallen. Met een algeheel staakt het vuren ging Poetin niet akkoord. De Tweede Kamer wil nieuwe regels voor gokken op internet. Na het legaliseren in 2021 zijn er veel gokverslaafden bijgekomen... waaronder veel jongeren en mensen met psychische problemen. En ook zijn de illegale goksites niet uitgebannen, terwijl dat wel de bedoeling was. Volgens de kansspelautoriteit gaat er bijna een miljard euro per jaar naar online gokken. Waarvan de helft naar illegale goksites. Legale goksites willen dat de illegale gokaanbieders geblokkeerd worden. Toezichthouders kunnen de controle op pakketjes of van de Chinese webwinkels niet meer aan. Er komen dagelijks zo'n 1,7 miljoen pakketjes van buiten de EU aan in Nederland. En dat aantal blijft groeien en dus wordt het onmogelijk om ze te controleren, waarschuwen de toezichthouders. En daardoor wordt de markt overspoeld met gevaarlijke, giftige en niet duurzame producten, zeggen ze. Eerder bleek uit een steekproef van Europese toezichthouders dat zo'n 90% van de producten uit Chinese webwinkels niet aan de regels voldoen. In het rioolwater van Amsterdam zaten vorig jaar de meeste resten van drugs van heel Europa. Ook in andere steden in Nederland waren de waardes hoog. Dat blijkt uit onderzoek van het Europese drugsagentschap. Vooral MDMA, de werkzame stof in ecstasypillen, werd in veel Nederlandse steden gemeten. En voor het onderzoek werd het rioolwater van, alle, van, van 128 Europese steden in 26 landen onderzocht.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 te prends pour qui Toi aussi, tu détestes la vie. sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Jorel est barré. Join in tune The shadow the final frame of the a generation 因为。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 And only promise that you never them tell you if I could I would just to keep the last of my clothes on Oh yeah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 Yeah, I heard on the radio That she always go harder Cause she keeping you on your toes And she's perfectly focused She's lost in the moment rock it, let's put it all on ya. Yeah.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 give me that step by step? Won't you give me that step by step? takes you higher. The rhythm of the jungle takes you higher. and I told you're my number one baby, and you're to rock my world. You're dangerous, just get it up. The way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. no one knows. Cute smile, plenty don't when we ain't even close. yet. solid as a rock. How many ways can you hit the spot? Show me what you got, 'cause we ain't even close. yet. You got me feeling weak Listen as I speak, i I'm careful as a creep You got me going crazy and you know I can't sleep Now watching your moves and you hypnotize me You got me trembling like a little baby girl